van Tijn met het NOS-journaal. De man uit Afghanistan die vrijdag op station Amsterdam Centraal twee mensen neerstak... stond niet bekend als islamitisch extremist. De verdachte Jawed S. had in Duitsland een verblijfsvergunning... maar de man van 19 was niet bekend bij de autoriteiten in Duitsland. Meldt een Duits persbureau. S. wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris in Amsterdam. De twee Amerikanen die S. neerstak waren willekeurige slachtoffers. Een jongetje van vier is vanmiddag in Zwaag ernstig gewond geraakt door een kogel uit een luchtbuks. Hij liep onder meer een klaplong op. De kleuter was vanmiddag met vriendjes aan het spelen toen hij opeens pijn in zijn borst kreeg en benauwd werd. In het ziekenhuis bleek er een luchtbukskogel in zijn lichaam te zitten. De kogel zit er nog altijd in het lichaam van de kleuter. Zijn toestand is wel stabiel. Het is nog onduidelijk wie de kogel heeft afgeschoten. Het OM heeft justitie in Spanje een aantal verzoeken gedaan... in verband met het onderzoek naar Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de dood van Nicky Verstappen 20 jaar geleden. Het Nederlandse OM heeft geen bevoegdheden in Spanje... en mag ook niet zelf onderzoek doen naar de spullen... die bij de arrestatie van B. afgelopen maandag in beslag zijn genomen. Namens Nederland zijn een officier en een rechercheur naar Spanje gereisd om de zaak toe te lichten en om te bekijken wat nodig is. B wordt naar verwachting deze week uit zijn Spaanse cel overgebracht naar Nederland. Feyenoord heeft in de eredivisie zijn derde overwinning op rij geboekt. De Rotterdammers wonnen met 4-2 van NAC en staan na vier speelronden op de derde plaats. Eerder vandaag versloeg Ajax Vitesse met 4-0, won Heracles met 3-2 van AZ en won Pek Zwolle met 1-0 van Groningen. Het weer,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 terug bij Peaceful Radio Show 1295 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer lekker beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Uh, twee nieuwe werkjes van eh, goede bekenden, in ieder geval Curtis McDonald, Where the Heart Belongs. Eh, weer een mooi lang album, het is een, vol met tracks. Ik probeer even de computer. Oh ja, er staan meer dan 10, 14 tracks op zo'n beetje, schat ik. Um, hij heeft het als subtitel The Best of Curtis McDonald meegegeven. Nou, dat betekent al dat hij eh, verschillende of menig werkje al heeft uitgebracht. Daarna komt eh, ook een gloednieuw album van Mac Bowles, Even Song. En eh, dat heeft ook alles weer te maken met een ode aan moedertje aarde. Goed, eerst Curtis dan maar en daarna mevrouw McDonald's. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 This is Michael Kent Smith, and you are listening to Peaceful Radio. are listening to Peaceful Radio. I'm Michael Kowitz, Chapman Stick soloist. Please visit my website at www.michaelkolwitz.com. not done. Samba माता यतानियं नियं recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. this is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio.